Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Turkse geruild voor 180 jihadisten. Dat meldt de Britse krant The Times. De 46 Turken werden in juni door IS ontvoerd. Turkije zei vorige maand dat hun vrijlating te danken was aan diplomatieke inspanningen. Maar volgens The Times was er dus sprake van een ruil. Onder de 180 vrijgelaten IS-strijders zouden ook enkele Europese jihadisten zijn. Intussen zijn strijders van IS de Syrische stad Kobani binnengedrongen. Ze hebben hun zwarte vlag gehesen op een gebouw in het oosten van de stad. Dat is te zien op beelden van persbureau Reuters. Het centrum van Kobani zou nog altijd in handen zijn van de Koerden. IS-strijders zijn de afgelopen weken wel vaker in Kobani geweest... maar werden tot nu toe steeds verjaagd. ProRail heeft geblunderd met het platleggen van het treinverkeer op 19 februari rond Den Haag en Rotterdam. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. Door onduidelijkheid binnen ProRail zijn er te veel sporen en wissels buiten gebruik gesteld. En dat leidde vooral rond Den Haag tot een chaos in de avondspits. ProRail geeft de fouten toe en belooft beterschap. Rotterdammers kunnen vanaf nu achteraf betalen voor reizen met bus, tram en metro. Ze hoeven geen saldo meer op hun OV-chipkaart te hebben. Vervoersbedrijf RET heeft een succesvolle proef gedaan... en vanaf nu kunnen meer reizigers zich aanmelden voor een automatische incasso achteraf. Ook andere vervoersbedrijven willen het nieuwe systeem gaan uitproberen. De molen van Buren blijft een rijksmonument. Molen Windlust brandde in 2012 helemaal af en werd daarna herbouwd. Minister Bussemaker beschouwde de Friese molen sindsdien als een replica... en trok daarom de status van rijksmonument in. Maar volgens de Tweede Kamer is het exact dezelfde molen, alleen met nieuwe materialen... en de minister gaat daar nu in mee. Het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Ook de nacht verloopt nat. Morgen trekt de regen via het noorden weg. En dan breekt de zon door. Maar later op de dag komen er buien met onweer en windstoten. En het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen 3. Op de A13 Den Haag-Rotterdam ook 3 kilometer voor het Kleinpolderplein. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 4. Er staat een kapotte auto, de rechterreis ook is dicht daar. A20 richting Gouda tussen de afrit Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file.